van 6 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een dag voor het referendum in Schotland... hebben tegenstanders van onafhankelijkheid... een kleine voorsprong in de peilingen. Van de Schotten wil 52 bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen. De andere 48 wil afsplitsing. De Britse premier Cameron belooft de Schotten meer autonomie... en een betere verdeling van de olieinkomsten... als ze niet onafhankelijk worden. Een auto is station Vlaardingen-Oost binnengereden en in brand gevlogen. Niemand raakte gewond. De brand was na korte tijd onder controle. De auto was leeg toen agenten aankwamen. Daarom vermoedt de politie dat het gaat om een plofkraak. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Het treinverkeer tussen Schiedam en Vlaardingen ligt de komende uren stil. Nederland overweegt om mee te doen aan een internationale luchtaanval op de terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de militaire besprekingen in Amerika, zei minister Hennis van Defensie in Nieuwsuur. Een van de opties is volgens haar de inzet van Nederlandse F-16's. In de Tweede Kamer gaat het vandaag en morgen over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Tijdens de algemene politieke beschouwingen reageren vandaag de fractievoorzitters op de plannen. Morgen antwoordt premier Rutte. Gisteren zeiden oppositiepartijen al meteen na de troonrede dat het kabinet te weinig ambitie toont. De prijs voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar Supermarkt Plus. Dat krijgt de Liegebeest trofee van Stichting Wakker Dier. De goudse kaas van Plus komt volgens de verpakking van weide koeien, maar daar klopt volgens Wakker Dier niets van. Plus wint omdat de vijf andere genomineerden nog voor het sluiten van de stembus hebben beloofd zich in te zetten voor dierenwelzijn. Het weer, lokaal kan nevel of mist voorkomen. Overdag veel zon, door 23 tot 25 graden. Ook morgen warm en flink wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd...